uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In Australië zijn bij een busongeluk zeker 10 mensen om het leven gekomen. 25 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in New South Wales, in het zuidoosten van Australië. In de bus zaten zo'n 40 mensen die bij een bruiloft vandaan kwamen. Het voertuig sloeg op een grote rotonde over de kop. Onduidelijk is nog waardoor. Het zou mistig zijn geweest maar het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een rol heeft gespeeld. De buschauffeur is opgepakt. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een bedrijfspand uitgebrand. Het vuur brak gisteravond laat uit bij een evenementenbedrijf en is nu onder controle. Alleen de muren van het pand staan nog overeind. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Elburg is nog niet bekend. De brandweer is nog tot in de ochtend bezig om de laatste vlammen uit te krijgen. In Oekraïne is een boot met evacuees uit de stad Gerson beschoten door Rusland, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Drie mensen zouden om het leven zijn gekomen en 23 anderen raakten gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigde hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt. Zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog wel steeds vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Het weer, het koelt uiteindelijk af naar minimaal 14 tot 18 graden komende dag verloopt opnieuw zonnig. Het wordt weer zomers warm met 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.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 Choose you to be live on our emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love.